Er is al zo'n afdeling in Den Bosch. Het gebied rond Nijmegen grenst aan Noord-Brabant, waar de meeste gevallen van de ziekte zijn. Het Nijmeegse ziekenhuis krijgt nu al iedere dag tientallen verzoeken om bloed te testen op de Q-koortsbacterie. De meeste tests zijn negatief. Het ziekenhuis houdt rekening met een stijging van het aantal gevallen nu het warmer en droger wordt en meer lammetjes en geitjes worden geboren. De afdeling in Nijmegen gaat maandag open. De q kortspolie is vooral bedoeld voor mensen met de chronische variant... en patiënten die een verhoogd risico op complicaties hebben. Een man van 48 uit Enschede is gearresteerd voor oplichting van zijn werkgever. De man maakte vorige week geld van rekeningen van de Universiteit Twente over naar zijn privérekening in Peru. In totaal ruim 1,8 miljoen euro. Tijdens het paasweekend kreeg de man spijt en nam die contact op met zijn directeur. De twee maakten afspraken en naar aanleiding daarvan is de Enschedeer voor verder onderzoek aangehouden. Scholieren geven hun school gemiddeld een 7,2. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Het LAX heeft onderzoek laten doen op 130 scholen onder 60.000 leerlingen. De scholierenorganisatie concludeert dat VWO'ers veel positiever zijn dan HAVO- en VMBO-leerlingen. Klachten zijn er vooral over zinloze lessen en ongeïnspireerde leraren. Volgens het LAX is het opvallend dat leerlingen minder tevreden zijn naarmate ze langer op school zitten. De scholierenorganisatie presenteert de eerste LAX-monitor vanmiddag aan staatssecretaris Van Bijsterveld. Het LAX is van plan het onderzoek elke twee jaar uit te voeren.